de Vries met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet roept de Israëlische ambassadeur op het matje... vanwege de situatie in de Gazastrook. Ook krijgen twee Israëlische ministers een inreisverbod. Dat schrijft demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken... in een brief aan de Tweede Kamer. In Europees verband wil Nederland dat het handelsgedeelte... van het associatieverdrag met Israël wordt opgeschort... Het kabinet vindt dat Israël te weinig doet om inwoners in Gaza te voorzien van voldoende hulp. Veldkamp noemt dat onverdraaglijk en onverdedigbaar. De Israëlische president Herzog zei afgelopen dag dat hij het een enorme fout vindt... als er maatregelen tegen Israël worden genomen. Hij stelt dat Israël zich voortdurend inspant om de humanitaire hulp aan Gaza te verbeteren. Israël liet gisteren en vandaag wel humanitaire hulp toe tot Gaza. Maar volgens internationale organisaties is dat lang niet genoeg om de honger in Gaza te bestrijden. Vanwege een brand bij Den Haag Centraal is het station ontruimd geweest. Een scootmobiel brandde uit, waardoor ruiten van het station sneuvelden en rook naar binnen trok. Eén persoon werd nagekeken door ambulancepersoneel omdat hij rook had ingeademd. Waarschijnlijk is het station vanochtend weer open en rijden alle treinen dan weer. De Koepelkerk in Maastricht is per direct gesloten... omdat er meerdere stenen uit de gevel zijn gevallen. Dat meldt de regionale omroep L1. Het gebeurde een paar weken geleden. De stenen vielen op de stoep, niemand raakte gewond. Na onderzoek zegt de gemeente dat de veiligheid van mensen rond de kerk niet kan worden gewaarborgd. Hoe lang de katholieke kerk in Maastricht dicht blijft is onduidelijk. De missen zijn verplaatst naar een ander gebouw. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden en zuiden kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 11.